Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De formatie heeft weer een kickstart gekregen in Politiek Den Haag. De voorjaarsvakantie zit erop en dus moesten fractieleiders er ook vandaag weer aan geloven. Informateur Putters sprak de hele dag met ze. PVV-leider Wilders wil dat het allemaal een beetje opschiet. Maar het is de vraag of dat gaat lukken, want er is nog steeds veel oud zeer. Zo maakte BBB-leider Van der Plas nog een sneer naar Pieter Omtzigt. Ik hou er niet van dat je maximale invloed wil met minimale verantwoordelijkheid. Dus ik wil ook dat mensen die meedoen in een kabinet, dat die ook bewindspersonen gaan leveren. Ik heb daar een positief voorstel op willen doen, dus ik herken me soms ook niet in eh, bepaalde beelden. Ja, de partijen worden dus tot nu toe nog niet echt eens over welke vorm het nieuwe kabinet moet krijgen. De politie in Rotterdam heeft een jongen van 16 met een automatisch wapen opgepakt. Het gebeurde bij een huis waar al meerdere explosies zijn geweest. Agenten zagen de jongen rondrijden op een scooter in de buurt van die woning... en begonnen een achtervolging, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Toen de scooterrijder de agent in het vizier kreeg, zette hij het op een lopen. De rugzak die hij bij zich had, gooide hij tijdens zijn vlucht weg. Even verderop konden de agenten de 16-jarige jongen aanhouden... In de rugtas bleek een automatisch vuurwapen te zitten. De scooter waarop hij reed bleek gestolen. En het is de tweede nacht op rij dat er een jonge verdachte is opgepakt voor een explosie. En Lois van 13 uit Zeewolde is zo goed in barbecuen... dat ze mag meedoen aan het WK in Texas. Ze is een van de jongste deelnemers ooit aan die barbecuewedstrijd... maar weet al heel goed hoe je een perfecte steek moet bakken. Je moet eh, precies zijn en je moet eh, goed eh, spelen met tijd eh, qua hoe lang iets op de barbecue moet en zo. En goed zijn in koken. Ja, het steekmeisje, zo wordt ze op school al genoemd, heeft het talent niet helemaal van een vreemde. Lois, haar vader, werd vorig jaar nog Nederlandse kampioen steekbakken heb ik nog wat weer voor je. De rest van de avond is het op de meeste plekken droog. Aan het eind van de nacht kan het lokaal een graadje gaan vriezen. Morgenochtend begint met kans op mist. Later breekt de zon op meer plekken door en wordt het een graad of acht.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 Want ja, het optreden is inmiddels voorbij. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar het heeft ook al wat voeten in de aarde gehad... deze aanloop naar deze uitzending. Ten eerste, ik kom hier binnen. Ik heb een USB-stick bij me. En vervolgens zegt die USB-stick... Uh, do it yourself. Dus ik uh, op een gegeven moment ergens aan een of ander programma hier op dit computertje opgestart om even te kijken of er al wat storing op zit. Ja, nou ja, dat eh, ging een uur eh, duren. Dus ik denk, dan haal maar even een backup eh, erbij. Want voordat je het weet, heb ik helemaal niks. En vervolgens komt ook nog, nog een backup van de backup. Dus nou ja, ik ben nu drie keer ingedekt. Dus het kan <laughs> bijna niet verkeerd gaan. Marathon, die gaan met een keldertour beginnen. Dat zal ergens komende maand zijn beslag ga, gaan krijgen. Begin het in, volgens mij in Amsterdam. En het wordt onder meer Ehm, ja, gedaan door Paradiso Amsterdam. Ze hebben wat samenwerkingsverbanden met eh, verschillende zalen. Met onder meer Bitterzoet, met Tolhuistuin. Maar ook met de Doka. En wat is de Doka? Dat is een, eh, ja, een, een of andere plek. Dat noemen ze tegenwoordig het Volkshotel. En wat zat er vroeger? Nou, daar zat vroeger de redactie in de Wieboudstraat van de Volkskrant en het Parool. Die zaten daar dus allemaal. En dat hebben ze helemaal omgebouwd. En daar eh, kan, een beetje muziek worden gemaakt. En de vraag is, als Marathon speelt... dan is natuurlijk de vraag... blijven dus eh, de ramen in de spanningen zitten? Net zoals eh, wat wij hier eh, hebben gehad met Stranger in Paradise bijvoorbeeld. dat, dat, ja, daar heb ik al vorige week of een paar weken terug... het een en ander over verteld. Want ja, daar is een bandlid, tragisch, hoezeer het ook is... die is niet meer onder ons, want dat is Stefan van der Molen geweest... Maar eh, dat is ook zo'n band eh, die hier dus met een volle bezetting eventjes hier eh, behoorlijk tekeer trok. en of Marathon dat daar ook gaat doen, dat zal gerust. Want het is daar denk ik beter op ingesteld dan hier bij ons in de studio. Maar goed, het kan dus wel. Want uiteindelijk Stranger in Paradise en daarvoor hadden we ook nog T-Rex. Toch Marcus? die hadden er ook wel een handje van. En dan hebben we het hebben we geloof ik nog een paar van eh, dat soort bands hier in de studio gehad... die nog enigszins hard konden spelen. Maar goed, ehm, we gaan weer gewoon vrolijk verder met eh, dit eh, programma. Deze dame die zat, als het goed is, in de jury van de derde voorronde. En dan heb ik het over Tessa Lamers. En als je het omdraait, dan heet het ineens Lacet. Die L die staat dus natuurlijk voor Lamers. En de bedoeling is dat zij op 27 maart dan komt er een complete EP-presentatie in datzelfde patronaat Haarlem. Stage 3, dat is het eh, voormalige patronaatcafé. Eh, Club 3 heet het eh, tegenwoordig, geloof ik. En daar zal de presentatie plaatsvinden van dat mooie werk van Lassette. De single die heeft ze al eerder uitgestuurd. Volgens mij zelfs begin deze maand. Dus die laten we nu gewoon ook horen. Hier is Buddy. sleep. komende donderdag dus de night editie bij de Robacta wordt. En daar zitten dus vijf acts, als het goed is, in. Misschien wel zes, maar dat eh, moeten we nog even goed eh, nakijken. Eh, maar deze die had daar niet in misstaan. het is ook alweer een jaar of, wat is het, zeven terug toen dit uitgebracht was. Desire van Precursor en zelf heeft hij ook meegedaan. Deze Kirijn Verhoog, want zo heet hij in het echt. En dit eh, is dus een van zijn werken. Maar dat was toen. En tegenwoordig maakt hij toch iets andere muziek. Wel een beetje gebaseerd op de elektronica, maar... Dit was duidelijk een beetje meer de techno-kant eh, op. Daarvoor hoorde je trouwens eh, ook iets bijzonders. Heimat, die heeft ook een, een EP uitgebracht, Lost and Found. En daarvan hebben we de single Where Will It Take Us laten horen. En daarvoor hoorde je Lassette met Buddy. En 27 eh, maart eh, zal zij de release show gaan doen. Weer terug naar die Rob wordt, want de derde voorronde is geweest. En we kunnen ook aankondigen, 9 mei komen ze hier naar de studio. En eh, dan heb ik het over The Void. walk a fine line and it's about time we go together like water and fire Eh, Secret Dancer. Daarvoor hoorde je The Void met Water and Fire. Dus er zit toch een beetje in het uh, dance eh, gedeelte. Maar daar gaan we nu even een klein beetje verandering in brengen. Nu komt het even het stevige materiaal Cardigan in. Melanotan had je net kunnen horen, maar ze hebben een dubbele single uitgebracht. want het een kun je niet zien zonder de ander, zeggen ze. En dat is deze single en dat heet Detonate. nog 22 eh, minuten in deze uitzending heb ik eh, nog eh, iets van werken van 7,5 minuut. En 5,5 minuut plus 4 minuten. Nou, dan kom ik aardig in de, de richting. Dit was Von V. En daarvoor was het de beurt aan Cardigan in met Detonate. Unreal, dat is de laatste single van, van dit fijne gezelschap. Von V. Maar deze Mariska Lierling die was ook te horen op een single... Eh, want een deel van Von V heeft daar aan meegewerkt. Ja, eh, Mariska en haar wederhelft Ivan eh, bij Tobias Bader. maar goed, die is niet helemaal, die komt nog niet helemaal in dit stuk voor. Die hebben we ook wel meerdere malen laten horen. met The Cards We Draw. Daar is Mariska Lialing ook duidelijk op te horen. Maar die single die is eind januari verschenen. Hier en daar pakken we ook weer eens wat oud materiaal. Zo ook bijvoorbeeld met eh, deze Max Palman. Want die had eh, vorig jaar nog een, eh, een album schuine streep EP. Maar ik denk dat het een album is. Want er staan ook wat lange nummers op. En dit is er een van. En dat nummer dat heet The Station. I need to go down to the station. Find myself some place to write. Take a step back from the rat race. Just to hold her there tonight. I need to go down to the station. Keep my eyes on the mountainside hundred miles an hour down that country road just to be away here for a while. But I see spirits dancing in the fire, dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free year over the mountain, I want to be free like the air over the mountain. I want to be free like the air I need to go down to the station. Leave this troubled mind for a while. Chopping wood and light a fire. It keeps us warm all through the night. I need to go back up that mountain. Dream wild to light a fire. I don't want any more than I can shake. But I see spirits dancing in the fire. Dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free hair over the mountain, I want to be free like the air over the mountain. I want to be free like the air over the mountain. Yeah. I want to be free like the air do some work in the garden. Winter is almost at its end. But Grandma, she's firing shots again. We got values engraved here to defend. But I see spirits dancing in the fire. Dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free like the air over the mountain. I wanna be free like the air over the mountain. I need to sleep down by the railroad. Visit that old mine in town. We're singing songs and telling stories. This troubled mind will come around. And I revisit those days when we were young. Unaware that life had just begun. We were running butt naked round the train tracks golden days out in the sun. But I see spirits dancing in the fire, dancing in the fire. Maybe they came from the graveyard next door. I see spirits dancing in the fire. I wanna be free like the air over the mountain. be free. mattress you left for her bed. I Eh, nieuwe single eh, er doorheen gooien. Want eh, morgen komt hij uit. Flatcaps en Rainmax. Ik moest er ook even flink op trainen om dit erin te krijgen. Lorem Ipsum met een nieuwe single. En daarvoor hoor je Max Palman met The Station. We gaan vrolijk verder, mensen. Want dit was afgelopen vrijdag... een ehm, mooie presentatie van de EP Spells van Francis Olmenbleek. En daar staat dit mooie nummer op. Madman! on the hill, best friends without frills to clap for. people's eyes trying to make sense. But slowly madness eats your roads and devours all your poems. You'd like to burn them. Cause nothing is good enough, even your best, not mad enough. tweede verschijning dus van deze Francis Alban Blake. Uitgevoerd door eh, Frank Bond. Maar eigenlijk is eh, Francis Alban Blake en Frank Bond één. Want het is een hersenspinsel of een iets wat hij eh, bedacht heeft. pseudoniem. en dan verklaart dat een hele hoop. er zit een heel verhaal aan vast, maar dat ga ik je hier besparen. Um, nou, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf zit erop. Je moet ons twee weken hier op de donderdagavond missen. Dus aanstaande maandag, let op, is er gewoon een herhaling. Dus dan hoor je dit nog een keer terug compleet en al. En eh, dan over twee weken zijn we weer eh, terug op de donderdagavond. Eh, maar we hebben ook nog een reguliere maandagavond. En dat is meteen dus na het verhaal van de Rob Akda wordt van 29 februari. We sluiten af met Lucid Yin en When Heaven Dries Out. En dan is het tot maandag over een week. Dag. Come live with me. Walk into my room and try this recipe. Somewhere in the corner, there's the agony. I always chose to have an open door. Oh, bravery. Just one year ago, I got the remedy. I slowly understand now what it Changing all the parts to fix the deal. How do you to heal the injury. Let's have another glass of the bravery.